Jeroen van Kamp met het NOS Het kabinet wil in het najaar een besluit nemen of mensen die volledig gevaccineerd zijn een extra inenting kunnen krijgen. Zo'n derde prik zou voor extra bescherming kunnen zorgen, maar deskundigen zijn het er niet over eens of het echt nodig is. Het kabinet wacht nog op adviezen van het OMT en de Gezondheidsraad. In Israël en Groot-Brittannië is wel al besloten om ouderen en kwetsbaren de mogelijkheid te geven een derde prik te halen. Het dodental van de zware overstroming in de provincie Henan in centraal China is opgelopen tot boven de 300. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 99 doden. Volgens de autoriteiten worden nog 50 mensen vermist. Ongeveer 250.000 hectare land is vernietigd door de overvloedige regenval. De schade wordt geschat op bijna 12 miljard euro. In het tweede kwartaal van dit jaar vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De luchtvaartsector viel vorig jaar bijna volledig stil door de coronacrisis en de ingestelde reisbeperkingen. Het vervoer van goederen per vliegtuig ligt hoger dan voor de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 450.000 ton aan goederen door de lucht vervoerd. Een derde meer dan een jaar eerder. Verschillende festivalorganisaties blazen hun evenementen af of verplaatsen de datum... nu het kabinet het verbod op eendaagse evenementen heeft verlengd. Alleen eendaagse festivals met maximaal 750 bezoekers... zijn vanaf 14 augustus onder voorwaarden mogelijk. Onder meer Dynamo Metal Fest en Dance Valley hebben een streep gezet door hun festival. Het loket voor gedupeerden met schade door de aardbeving in Groningen... heeft 368.000 euro overgemaakt naar mensen die daar geen recht op hebben. Het geld was voor mensen die een schademelding deden... maar zij hebben nog niks gekregen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen zegt dat de fout tot nu toe is ontdekt... bij 28 betalingen. Het weer. Vannacht kan er in het midden en noorden van het land wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag schijnt de zon af en toe, maar in het zuiden kan nog een bui vallen.